Kasper Meijer met het NOS-journaal. Nederland staat nu vierde op de lijst van EU-landen als het gaat om de snelheid waarmee wordt gevaccineerd. Op dit moment heeft 7% van de volwassen Nederlanders een eerste coronavaccinatie gehad. In de EU is alleen in Malta, Denemarken en Finland een groter deel van de bevolking gevaccineerd. Eind januari stond Nederland bijna onderaan in die ranglijst, net boven Bulgarije. Dat land is nog steeds de hekkensluiter. Een krappe 3% van de Bulgaren heeft een eerste prik gehad. De moord op een klusjesman afgelopen zomer in Beuningen was een vergissing. Na onderzoek blijkt dat de man van 49 uit Nijmegen het slachtoffer was van een persoonsverwisseling... bevestigt de politie na een bericht van de Telegraaf. De man ging in juli vorig jaar voor een schildersklus naar Beuningen. Toen hij uit zijn auto stapte schoten twee mannen hem dood. Daarna sloegen ze op de vlucht. Het is niet duidelijk wie wel het doelwit van de daders was. Volgens de politie had het slachtoffer geen criminele banden. Ouders maken zich steeds meer zorgen over het schermgebruik en gamegedrag van hun kinderen. Verslavingsinstellingen en ouderorganisaties krijgen er in coronatijd meer vragen over dan anders. Volgens een groot platform voor computerspellen werd er vorig jaar 50% meer gegamed dan in 2019. Of corona ook daadwerkelijk leidt tot meer gameverslaving is volgens deskundigen nog niet te zeggen. Ze adviseren ouders dan ook om niet te streng te zijn op het schermgebruik. De brandweer heeft twee mensen uit een flat in Breda gered nadat ze door hun hond waren aangevallen. Het beest had de man en vrouw flink gebeten, waarna ze de hond op de gang opsloten. Maar daardoor konden ze niet meer wegkomen. De brandweer haalde het stel met een hoogwerker naar beneden. De dierenarts heeft de hond laten inslapen. Het weer. Vannacht kan het weer mistig worden. Koelt af naar 1 tot 3 graden. Morgen eerst grijs, later meer zon en maximaal 12 graden.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 En wat hebben we genoten, die verhalen en die muziek rondom het thema De Maan. Nou ja, je kan het allemaal terug horen en lezen op peacefulradio.info. Daar vind je de radioshows terug. En over een maand een nieuwe show, ook over de maan. Dus eh, helemaal goed. Nu het reguliere programma, tenminste de allernieuwste New Age albums. Daar gaan we naar luisteren. En nieuw in dit programma is Marc-André Papin met Hibernation. Dat is zijn nieuwste album. Dan Sound Condition van Nicolas Gunn. Dan hebben we Ryan Judd en Kirsten Miller met eh, Soaring Together. En dat is... Eh, even kijken, Ryan op gitaar en Kristen, ik dacht op viool. Een heel bijzonder stijl en prachtige muziek. Amber Days, dat sluiten we mee af als de allerallernieuwste allernieuwste albums van Carl Weingarten. Met eh, de track Round Robin. Nou, we sluiten af met, even kijken, Gio Ari natuurlijk met Oceanic eh, Breath. En dat is een heerlijk lang nummer. In het Echi is het eh, weliswaar 14 minuten. Ja, ja, er zijn artiesten die kunnen er niet genoeg van krijgen. En die maken zelfs tracks van een uur. Zitten ze helemaal niet mee. Gio Ari, eh, die eh, hadden we natuurlijk met vier albums in dit programma. Loopt nu een beetje af, maar ze sluiten wel dit uurtje af. Peacefulradio.info, ik heb het al gezegd. Daar kan je alles terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. listening to Peaceful Radio. Please visit my website, faithangelinamusic.com. sweaty palms racing hot. I think a fever's caught me, caught me. Keeping my flower gasping for air just doesn't go so well. Checking you out, you try not to stare while drowning in the wonders of you. How do I look? Can you see the mess you cause inside me? keeping cool, faking calm. Though I'm sure you see right through me, through me. Active, flirtatious, wages, spontaneous. This time I'm all in, no hesitation, just admiration for the magic wonder. what to do, what to say. I look at you and I get clumsy. Sweaty palms racing hot. I think a fever's caught me, caught me. Deep in my farewell, gasping for air just doesn't go so well. Checking you out, yet trying not to stare while drowning in the wonder. better look and you see the mess you cause inside me. Keeping cool, faking calm, though I'm sure you see right through me.